Jobboot met het NOS Journaal. De Britse premier Cameron heeft in het parlement verantwoording afgelegd voor zijn besluit om niet mee te doen aan een nieuw EU-verdrag. Hij zei dat Groot-Brittannië volwaardig lid van de Europese Unie wil blijven, maar dat een nieuw verdrag niet in het nationale belang van de Britten is. Op de eurotop van afgelopen week was zijn insteek wel degelijk om overeenstemming te vinden, maar Groot-Brittannië weigerde uiteindelijk als enige land akkoord te gaan met de nieuwe afspraken. De snelweg A12 is in de richting van Arnhem afgesloten vanwege een brand bij een benzinetstation. De overkapping van het station bij Bunnik is in brand gevlogen. Er zijn twee gewonden. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De man die bekend is geworden als de pyromaan van het zand... wordt verdacht van zeker 17 gevallen van brandstichting... en 11 inbraken in het afgelopen jaar. De 24-jarige man werd vanmorgen op zijn werk in Siddeburg buren gearresteerd. De man had in 2008 al twee jaar cel gekregen voor brandstichting... in het Groningse Het Zand. Vorig jaar kwam hij vrij, maar de politie kreeg hem opnieuw in het vizier. Door het afluisteren van zijn telefoon wordt hij nu opnieuw verdacht van een reeks brandstichtingen vorig jaar. In Mali zijn vier verdachten opgepakt in verband met de ontvoering van twee Fransen in het noorden van het land. Dat heeft de woordvoerder van de president bekendgemaakt. Ze hebben gehandeld in opdracht van de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. De twee Fransen, die in Mali werken, werden op 23 november ontvoerd. Ook drie andere buitenlanders, onder wie een Nederlander, werden vorige maand in opdracht van Al-Qaeda ontvoerd. Over hun lot is nog niets bekend. Johan Cruijff is blij met de uitkomst van het kort geding over de benoeming van Louis van Gaal tot directeur bij Ajax. Dat besluit was genomen door de Raad van Commissarissen zonder dat Cruijff daarin was gekend. De rechter oordeelde vandaag dat de aanstelling van Van Gaal moet worden opgeschort tot de aandeelhouders zich daarover hebben uitgesproken. Het weer aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Langs de kust stormachtig. In het hele land kans op windstoten. Morgenochtend onstuimig, daarna rustiger. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A12 van Utrecht naar Arnhem is dicht voor knooppunt Lunette. Bij een tankstation langs de A12 is een aanrijding geweest en daarbij is brand uitgebroken. Tussen de meren en knooppunt Lunette staat inmiddels 12 kilometer file... Verder staan de files van 5 kilometer en langer op de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude 6 kilometer. Op de A4 richting Den Haag voor Zoeterwoude 5. A12 Arnhem Utrecht tussen Veenendaal en Maren 10. De A13 Den Haag richting Rotterdam voor Knoop Kleinpolderplein 5. A20 richting Gouda voor de Bresseplein 5. De A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 5.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 I can't believe it's taking us so long. Mm. How do we get to these decisions so that we can do the things that we've been thinking of? Whoa, I guess you know it's plain to see, to see that I just want you down with me. So when will you let me know? say the word, together we will go. What you say, what you say, what you say, when I say I wanna get messy, if you say you're in the mood, in the mood. attention. Rub you up and down, put the ball on your back. I wanna be down with you, cause like a magnet you attract. It's a fact, baby. Four different flavors. So if you wanna get busy, I'll be there. What you say? What you say? What you say? To the Next Level, zo heette de cd van MN8. Drie, vier heren die hele mooie muziek hebben gemaakt al sinds 1995. In het begin jaren 90 waren zij niet weg te denken uit de hitrates. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. weet het hè, ik ben heel gevarieerd wat betreft mijn muziekkeuze. Blues, jazz, pop, noem het maar op. Blues of the Month Club, Joey Louise Walker. There's a note from the landlord saying I'm overdue. And a bill from the doctor, but I still got the flu. There's always electric, water and gas. I can tell that my paycheck, it just ain't gonna last. One thing I'm sure of She's a Louise Walker, vocals en guitar. Steve Cropper, hij bespeelt de gitaar. En Tom Rose, drums. Mike Eddy, organ. En Tony Sanders, de drums. En dan de blues weer terug naar de popmuziek. Als je kijkt naar de kleding van deze dame, het lijkt alsof ze helemaal getatoeëerd is maar het is een heel dun, doorschijnend, nou ja, noem het maar nylonachtig jurkje. The true meaning of love. van deze Puff Johnson. En Miracle is ook een eh, grote hit geweest voor Gordon, hè? alweer jaren geleden. Ik zei aan het begin van het programma al van eh, blues, pop, jazz. Wij gebruiken alles in onze uitzending. En als u nu zegt van, ik wil dat programma ook wel eens een keer mee samenstellen, dat kan hoor. Verzoek apenstaartje hetnet.nl, daar kunt u uw verzoek laten aanvragen. En wij houden er beslist rekening mee, hè. Shirley Horn, Fever.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 En dit wordt uitgevoerd door eh, natuurlijk de schrijver Willie Nelson en Jimmy Dale Gilmore. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy crazy for feeling so blue I knew you would love me as long as you wanted And then someday you'd leave me for somebody new in the world that I do? Crazy for thinking that my thinking that my love could hold you Crazy for trying Crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for trying Crazy for crying And I'm crazy for and you. Ook weer een van de bekendste hits van deze Willie Nelson. Deze keer samen met Jimmy Dale Gilmore. Zo zijn er nog veel meer bekende nummers op deze cd. U hoeft alleen maar de eerste tonen te horen en u weet meteen over welk nummer het gaat. Susie Boggess, Alison Krauss, Katy Mattia and Crosby, Stills and Nash. Teach your children. You who are on the road must have a code that you can live by and so become yourself because the past it's just a goodbye Teach your children well Their fathers have we dus door die eh, Crosby, Stills en Nash. Vroeger zat daar ook nog een keertje Young bij. Louisiana Memories, Kenny Barron. Hij liet dit horen op het eh, North Sea Jazz Festival alweer een aantal jaren geleden. Maar hij is nog een paar keer terug geweest hoor. wat woeste keer. Een kopje in de bloedbandana kruip je zelfs niet meer een hart toegeven hoor. Eh, ik eh, betrap mezelf daar ook op. Eh, ik heb wel eerder verteld, hè, een week of tien geleden, 22 juli, hebben wij onze trouwe Ierse setter in moeten laten slapen. En van tevoren ging ik gewoon wandelen met het beest. Of het nou regende, sneeuwde, vroor, noem maar op. Maar tegenwoordig, als er een druppeltje valt, dan denk ik zo bij mezelf van... Nou, ik wacht nog maar even. Ik ga misschien straks wel even boodschappen doen. Ik ga straks misschien wel even door. Heaven. Nee, nee, nee, nee. Sorrento Moon. I Remember. Zo heet dit nummer. Wat terug te vinden is op de cd Don't Ask van Tina Arena. Meiboom en Schapendonk, dat zijn twee heren hier uit Nederland. Die hebben de formatie Maytree opgericht. En het is een rhythm and blues band. Blues Train to Heaven is een van hun eerste cd's. Een aantal nummers die erop staan zijn door hun zelf geschreven. Maar er staan ook wat covers op. The River Knows Your Name is een nummer wat ik vorige week gedraaid heb. Dat was geschreven door John Hyatt. En dit, dit is dan weer geschreven door J.J. Cale. sensitive kind. Don't take her for granted She has a hard time Don't misunderstand her Don't play with her mind her so kindly She will pay you one time You got to know She's a sensitive guy Tell her you love her Each and every night And you will discover she will treat She's a sensitive guy dus van J.J. Kale uitgevoerd door My Tree. Susie Dexter is ook een dame hier uit Nederland. Heeft een cd uitgebracht, On The Moon, dat geproduceerd is door B.J. Baartmans. En dat is ook een bekende hier in Nederland hoor. Twee jaartjes oud, As deze child, cd. I couldn't say, it's my life, my choice. But now, my daughter is joining the sexual education project at her school. turned and smiled. You looked at me with eyes that had the wisdom of suppression. You told your story without any plea for pity. Hij heeft een liedje geschreven, Mag ik naar je kijken? Kom terug van zijn cd, Manen kweken. De meeste vrouwen doen me niet zoveel, dat is al net zo met de meeste manen. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd, of zit een op gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, dan worden ze zelden warm of koud van. Mijn adem wordt er nooit door afgesneden. en soms onaardig uit hun ogen. Ze doen dan net alsof ze heel het zijn opgedragen gedragen zich alsof ze alles mogen. Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten, nou, en goed gezelschap om mee uit te gaan. Bijna het gaat er niet sneller meer van kloppen en het blijft er ook niet stil adem in mijn tegen u zegt Dick van Altena, nou, dan denkt u misschien helemaal niet aan eh, nummers die hij geschreven heeft voor, voor onder andere Henk Wijngaard. Het is een singer-songwriter en soms dan heeft hij ook hele mooie ontdekkingen zoals Hilde Vos. How's the World Treating You? Een duet tussen deze twee. I've had nothing but sorrow Since you said we were There's no hope for tomorrow How's the world treating you? Every sweet thing that matters Hill en Bud Spencer, dat waren twee heren uit Italië die na een hoop eh, ja, films toch wel heel bekend werden in Europa. Alles werd nagesynchroniseerd. Zij spraken gewoon het Italiaans en het werd allemaal heel netjes in het Engels nagesynchroniseerd. Daarna sprak iedereen over spaghetti westerns, oftewel westerns, films uit Italië. Nou blijken er ook Mexican spaghetti westerns te, te bestaan. Heeft u daar nog nooit van gehoord? Ik laat u er nu kennis mee maken. Thank you. fijne dagen en een voorspoedige